in herhaling valt nog altijd hoog. Eh, de deskundigen van de kliniek zijn het erover eens eh, dat u aan ernstige stoornissen leidt en dat die stoornissen ook een gevaar, een groot gevaar voor nieuwe strafbare feiten opleveren. En daarom is de rechtbank van oordeel dat de algemene veiligheid van personen eist dat die TBS met verpleging voor de duur van twee jaar wordt verlengd. Hem misbruikte kinderen in Amsterdamse kinderdagverblijven bij hem thuis en bij oppasadressen. Veel natte, brakke koppies op festivalcampings vanmorgen. Down the Rabbit Hole zit er weer op. En in België mochten mensen op het terrein van Rock Werchter hun tentje weer inpakken. Al had niet iedereen daar meteen zin in. Was te zien bij de Vlaamse omroep VTM. Meneer, u bent de regen nog een beetje aan het afwachten. Klopt, inderdaad. U heeft toch een regenjas meegebracht? Eh, nee, helemaal niet. Pas een poncho. Van, uh, oh, het ook al een beetje regen tegen. Uw stem heeft Rock Werchter ook niet overleefd, hoor ik. Helaas niet, helaas niet, nee. Hoe was het? Het was fantastisch. Het zalig. Het echt. Hij e worden voor. En het is vandaag de officiële dag van de zachte G. Veel te horen in Gelderland, Limburg en natuurlijk Brabant. Dus mijn collega Arend van NOS Stories zocht uit of ze op school in Brabant een beetje trots zijn op die zachte G. Oeh, lekker. Geweldig. Ja, mag ook wel een keer, toch? En dan heb je van die Limburgse mensen dat je echt denkt van... maar wat praat je eigenlijk nou? <laughs> ik zeg maar niet dat de cameraman Limburgs is. Oh. maar... sorry, sorry, sorry. <laughs> Zijn er momenten waarop jullie dialect proberen te verbergen? Ja. Als ik, als ik iets belangrijks moet, uh, dan probeer ik netjes te doen. Ja, ik ben eh, nu aangereden. Ik kom er zo aan. Ja, wij praten gewoon wat makkelijker dan andere Nederlanders, vind ik. Houdoe! <laughs> Ja, het weer. Het is en blijft wisselvallig. Ook vanavond, vannacht en morgen valt er af en toe een bui. En het wordt maximaal 19 graden morgen. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 130 kilometer file in onze regio. Files met de meeste vertraging. Die vinden we op de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuutjes bij Roelof 20 minuten op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Langzaam rijden tot de aansluiting met de A10. Dan de A7 Zaanstad-Hoorn bij afrit Avenhoorn een ongeluk. 11 kilometer file vanaf afrit Zaandijk. Drie kwartier vertraging. Bergingswerkzaamheden houden daar de weg dicht. En je moet daar met z'n allen via de vluchtstrook. A9 Amstelveen-Alkmaar. Half uur vertraging bij knooppunt Velzen. Half uur vertraging op de A9 vanuit vanuit Alkmaar naar Diemen bij Amsterdam. Gaasperdam, de kop van 17 kilometer file. Het al langzaam vanaf Badhoevedorp. En dan nog eh, de vertraging op de N201, Hoofddorp Uithoorn. Bij Schiphol oosten een half uur. Kwartiertje op de N202, Amsterdam en voor de aansluiting met A22.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 De politie heeft een man en een vrouw uit Schijndel aangehouden voor een dodelijke aanrijding. Afgelopen nacht kwam in Schijndel een vrouw van 79 om het leven. De dader reed door. De bomaanslagen van 20 jaar geleden in het Londense openbaar vervoer zijn herdacht. Zelfmoordterroristen van Al-Qaeda bliezen zich toen op. Daarbij kwamen 52 mensen om het leven. Het weer, af en toe zon en ook een bui. Het is een graad of 19. Voor vannacht heeft het KNMI code geel afgekondigd voor Zuid-Holland en Zeeland. Dit is ZFM. Live vanuit Zandvoort. ZFM. Hit the beat and take it to the first now. calling, I'm asking for, but I just don't want to waste my time. You and the other girl, just like there's nothing in this world.